Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd... en houdt in dat studenten geen basisbeurs meer krijgen van de overheid... maar dat geld moeten lenen. De onderzoekers zien wel dat minder studenten na hun bachelor ook nog een master gaan doen. De Amerikaanse president Biden steunt een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Hij heeft erover gebeld met de premier van Israël, Netanyahu. Biden hoopt dat zo'n akkoord met hulp van andere landen tot stand kan komen. Israël en de Palestijnse gebieden beschieten elkaar al dagen met raketten. Koningin Maxima noemt de familievakantie naar Griekenland achteraf een inschattingsfout. In oktober pakten de koning, koningin en hun dochters het vliegtuig richting de Griekse zon. Op dat moment werden alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De koninklijke familie zag het probleem niet zo. We dachten gewoon, net, ja, het kan nog steeds. En in die denken en mogelijkheden, eh, niet een beperking... Eh, zijn we echt door een schattingsfout gegaan. Het is niet anders. Ik kan niet anders uitleggen. Het, het mocht. Het is alleen maar was niet solidair. Maxima gaf het interview ter ere van haar 50ste verjaardag. En misschien heb je het de laatste tijd al een beetje gemerkt... als je ochtends of aan het einde van de middag in de auto zit. Het wordt langzaamaan weer wat drukker op de weg. Volgens de AWB pakken we door corona nauwelijks nog het OV. De verwachting is niet dat daar massaal iedereen straks weer de trein en de bus instapt. Heel veel mensen hebben een extra auto gekocht om, eh, als vervanger voor het eh, OV. Ja, die zijn, zitten dan ook op de weg. En als die allemaal met z'n allen in de spits eh, reizen... Ja, dan wordt het fileprobleem alleen nog maar erger dan voor corona. Volgens hem zitten we op veel plekken op ongeveer 85% van de pre-corona-drukte. En dat kan dus nog flink gaan oplopen. Hij hoopt dat bedrijven thuiswerken blijven stimuleren. Het weer in de loop van de ochtend breekt op veel plaatsen de zon door. In het binnenland kan nog een bui vallen met soms onweer. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate.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 Studenten zijn sinds het leenstelsel niet sneller of langzamer gaan studeren, zegt het CBS. En ze wisselen ook nog net zo vaak van opleiding. De onderzoekers zien wel dat minder studenten na hun bachelor ook nog een master gaan doen. Op Facebook en Twitter kijken gemeenten op grote schaal mee met wat burgers te melden hebben. Volgens de Volkskrant willen de gemeenten zo zicht hebben op mogelijke rellen of demonstraties niet alle pretparken gaan morgen meteen weer open. Duinrel en Walibi zeggen dat ze nog een paar dagen langer nodig hebben... om alles klaar te maken voor de bezoekers. Walibi verwacht vrijdag open te gaan, Duinrel een dag later. Het weer, vanmorgen overal kans op een bui. Vanmiddag breekt wat vaker de zon door. En het wordt vandaag zo'n 15 graden.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 No, I haven't moved on, but trust me, I've tried. Yeah. If I give you a call, I'll hang up the line. Yeah. When the Hennessy's all I see. still There's something about you, girl It makes me sweat Platz für Sieger.